Politiek verslaggever Ewout Kiewiet weet wat daarin staat allereerst wordt de asielvergunning eh, voor bepaalde tijd eh, teruggebracht tot drie jaar. Ehm, vanaf volgende maand, eind volgende maand, moeten er eh, grenscontroles komen bij België en Duitsland. Ehm, en daarnaast wordt er gekeken of er sobere locaties kunnen worden gebouwd voor statushouders die dan daar zouden moeten wonen in plaats van in, in gewone huizen. Ook worden delen van Syrië veilig verklaard, zodat vluchtelingen teruggestuurd kunnen worden. Volgens het kabinet zit Nederland in een asielcrisis en moet de instroom snel lager worden. De aanslag in Turkije van afgelopen woensdag is opgeëist. De extremistische beweging PKK zegt dat het achter de aanval zit. Een man en vrouw schoten om zich heen bij een luchtvaartbedrijf in Ankara. Zeker vijf mensen kwamen om het leven, twintig anderen raakten gewond. In een opvanghuis van het leger des Heils in Amsterdam is gisteravond iemand om het leven gekomen. De politie denkt dat het gaat om een misdrijf. Het gaat om een vrouw van 37. Ze verbleef in de opvangplek voor mensen met een verslaving. Een man van 49 is opgepakt. En het zal je maar gebeuren, lig je rustig te slapen lopen er ineens tientallen koeien door je straat. Het overkwam bewoners van het Belgische dorpje Kruisem. Blijkbaar hadden de dieren geen zin om de nacht door te brengen in de wei. Ja, klinkt nog gezellig, maar de zwart-wit gevlekte optocht heeft wel wat schade veroorzaakt, zegt de politie. Jammer genoeg hebben de koeien een aantal voertuigen eh, beschadigd, eh, maar kon eh, de eigenaar snel ter plaatse komen en zo de schadegevallen onderling regelen. na vier kilometer kwam er een einde aan het nachtelijke avontuur van de koeien. Inmiddels staan ze weer waar ze horen, in de wei. Het weer, een zonnig dagje. In het noorden trekt de bewolking ook langzaam weg. 15 graden daar, 20 in het zuiden. Morgen ook een mooie dag. Zondag wordt het bewolkt en kan er wat regen vallen.